Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal besmettingen met mazelen neemt de laatste tijd sterk toe. Komt vooral omdat steeds minder mensen een prik halen voor die ziekte. Vooral bij jonge kinderen in de grote steden is dat het geval. GGD'en organiseren daarom extra momenten waarop je alsnog een prik kan halen. Dat is volgens deze arts erg belangrijk. Er bestaat ook een kans dus dat je na een aantal jaar nog steeds gewoon een hele ernstige hersenvliesontsteking kan krijgen. Eh, dus dat het is gewoon voor jezelf, voor je eigen bescherming. Maar ook inderdaad omdat het best wel makkelijk over te dragen Het eh, is dus nog veel besmettelijker dan de griep. En dat kent iedereen denk ik wel. Dus je doet het ook daarmee voor anderen die bijvoorbeeld... Eh, wat makkelijker ziek zouden kunnen worden. In de eerste maanden van dit jaar hebben al meer kinderen en volwassenen mazelen opgelopen dan in heel vorig jaar. De beurzen gaan flink in de min. Nu China heeft aangekondigd dat ze een belasting van 34% in gaan voeren op spullen die uit Amerika worden geïmporteerd. China doet dat omdat president Trump andersom ook met zo'n belasting kwam op spullen uit China. Mm, daardoor duiken de beurzen flink in het rood. Ook op de Nederlandse beurs ziet mijn collega Aida Brands. Nou, we kunnen wel zeggen dat het echt een bloedbad is vandaag. Op dit moment staat het ongeveer 4% in de min. En dat is echt een, echt een hele slechte dag. En dat volgt op een eh, slechte dag gisteren. Toen maakte president Trump de nieuwe heffingen bekend... en gingen de beurzen ook al flink in de min. Kevin De Bruyne vertrekt na dit seizoen bij Manchester City. Het is tijd om afscheid te nemen, schrijft de voetballer op social media. Met City won hij 16 prijzen, waaronder 6 Premier League titels en de Champions League. Over zijn toekomst zegt Kevin De Bruyne nog niks. En op een dijk bij Almere zijn opnieuw punaises gevonden. Mensen daar denken dat het een actie tegen wielrenners is. Belachelijk, zeggen wandelaars en fietsers. Toen kwam er een wielrenner langs. Daardoor zagen we het. Die reed er doorheen. Dus die begon te vloeken. Mijn vriendin had ze in de schoenzool zitten. We liepen met twee hondjes. Ja, dan zou je niet blij zijn als zo'n beestje daarin trapt. Ja, heel flauw. Ja, het is niet nodig toch? Eh, ja, om dan gepest te worden. Belachelijk. Je bereidt er niks mee. Een bewoonster heeft alle punaises opgeraapt en weggegooid. Het weer, het is volop lente, veel zon en 18 tot 22 graden.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 but I am here for you tonight. Just a little bit more love, just a little bit more pain. on ski. forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love.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 Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra no nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. One move, but moviéndose. And the world, but come, but come, whatever it what you want.